Twee uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben stelt gevechtsvliegtuigen naar Zuid-Korea gestuurd. Daarmee breidt Washington de militaire oefeningen die de landen samen uitvoeren verder uit. De actie is bedoeld als machtsvertoon richting Noord-Korea. De VS hoopt zo te voorkomen dat het land Zuid-Korea opnieuw bedreigt en provoceert. De steltvliegtuigen zijn een van de paradepaardjes van de Amerikaanse luchtmacht. Ze zijn onzichtbaar voor radars en luchtafweersystemen. De vliegtuigen staan normaal gesproken in Japan. De spanning tussen de Korea's blijft oplopen. Noord-Korea liet vandaag weten dat het voor geen geld afstand zal doen van zijn nucleaire wapens. Op een vakantiepark in Deurne in Brabant is een vrouw overvallen in haar vakantiehuisje. De vier overvallers vielen haar chalet even voor middernacht binnen en bedreigden haar met een mes. De vrouw werd ook geslagen, maar raakte niet gewond. Volgens de politie bestond de groep uit drie mannen en een vrouw. Ze gingen er vandoor met elektronica. Over de waarde daarvan is niets bekend. De politie weet nog niet hoe de overvallers het vakantiepark zijn opgekomen... want auto's zijn er niet toegestaan. De politie onderzoekt de mishandeling tijdens een voetbalwedstrijd zaterdag in het Brabantse Langeboom. Een 22-jarige speler werd door een tegenstander tegen zijn hoofd getrapt. De politie zegt dat het slachtoffer aangifte heeft gedaan en dat de dader in beeld is, maar nog niet is opgepakt. Na de mishandeling zou er een vechtpartij zijn geweest tussen spelers van beide teams en toeschouwers, zeggen getuigen in regionale media. Maar volgens de politie blijkt uit getuigenverklaringen dat er helemaal geen sprake was van een grote vechtpartij. Toen de politie zaterdagavond bij de club aankwam, was het er alweer rustig, zegt de politie. Het weer vannacht droog en helder bij lichte vorst. Er kan wat mist ontstaan die in de ochtend vrij snel verdwijnt. Overdag zon, in het oosten nog wat bewolking en droog. Het wordt dan 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. van de blauwdruk van de heer Dijsselbloem. Eh, ik heb na heel veel toestanden en gedoe geleerd... dat je niet altijd de waarheid moet spreken, Jeroen. Hè? Vroeger zei ik altijd alles wat voor mijn mond kwam. Hè? Eh, wat heb u een lelijke hond? Hè? Of, of buurvrouw, wat kookt u toch nadrukkelijk? Of buurman, dat overing van u doet pijn aan mijn ogen. Of tegen mijn dochter, die zoon van jou, die moet eh, strenger opgevoed worden. Of ik gaf het kring zelf een hengst. Nou, dat heeft mijn zoveel scheldpartijen, uh, ruzies, eh, vechtpartijen... tot bloedneuzen aan toegekost, dat ik ben daarmee opgehouden. Hè? Ik ben diplomatieker geworden. Het kost me moeite, maar het is gewoon beter voor alle partijen. Nou, en dan nog even voor alle mensen die het vandaag heel erg gemist hebben. Een zalig passen en bedankt voor die bloemen. Doei doei! Eh, welkom, welkom, lieve luisteraars. Eh, kijk op eh, www.groenteverhaal.com voor meer opwekkends. En welkom mijn gasten, Jara Holdert en Bent. En dat zijn Giovanni Bermudez. Hè, Bermudez, ja, op de contrabas. Hij komt uit Ecuador. En dan hebben we Christos Hierolastitis. Hij komt uit uh, Cyprus. Oh, oh, oh. En dan Casper Molin, die dichterbij, die komt uit Denemarken. En dan Jimmy Heuting, die komt gewoon uit Nijmegen. Wat is het? Nijmegen. <laughs> Goed. Nou, welkom. En ik ben heel benieuwd eh, hoe jullie klinken. Dus ik zou zeggen, Jara, eh, take it away. I won't let you come to close. And I won't let this go too far. I could never be with you, but we'll take it day by day. you call me up, and I won't let you call me down. Very soon I'll run away. much less than what it seems to be. Het klinkt heel erg mooi, jongens. Ik kan, ja, Jaren staat achter Casper, dus ik zit het een beetje om me heen te kijken. <laughs> Maakt niet uit. Ik ga even opzommen wat er in de rest van het programma komt. Uh, en, heb dit is nou typisch Adeline. Heb ik er oh, bril zit op mijn hoofd. Oké. Dat is ook echt een oude wijverding. ding. Goed, eh, vannacht een kort hoorspelletje op herhaling. Dat is weer een fijne uit VPRO-programma eh, uh, Nova Zembla. En ons hoorspeluur heb ik vannacht gevuld met een in memoriam. Want vorige week maandag overleed Herman Emmink op 86 jaar leeftijd. En Jan Emaus heeft hem vaker geïnterviewd. En altijd was het een feestje. En de laatste keer eh, was dat in het prettige avondprogramma van Kust tot Kust... dat hij bedacht en maakte voor Radio Noord-Holland. Dat was in 2003, dus toen Emmink 76 lentes was. Ik laat het u nog eens horen. Eh, verder heb ik ook kakelvers hoorspel, want vanaf komende nacht... dus van 1 op 2 april om kwart voor 1. In de nacht is het weer zover, een nieuwe hoorspelserie. En de titel is De Spin. En dit keer draait het om die vermalendijde IRT-affaire uit de jaren 90 van de vorige eeuw. Verder, eh, nou ja, alle vaste, eh, fijne, vaste <laughs> meuk. Dus eh, Jan Emaus met zijn trektracers... en een fijn gesprek met muziekkenner Rex van Beuningen. Ko van Gemert met gedichten over de nacht. Marjolein van Heemstra, die ergens zeer welkom is dit keer. F. Starik, die zich de schreeuw om cultuur herinnert... op dat Leidseplein. En A.L. Snijders, die zich buigt over het fenomeen huwelijk. En natuurlijk bij Elschot uitkomt. Ja, weet je wel. Dood maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad... staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En ook weer moedigheid, die niemand kan verklaren... en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat. Nou, prachtig. Uh, kennen jullie dat gedicht? Oh ja, ik had ik eigenlijk alleen maar aan Jimmy vragen. Die is hartstikke jong. En ik weet niet, ben jij into poëzie? Ehm, nou. Joop, zet je even zijn microfoon open. ja? Hallo, ja? Nee, niet echt eigenlijk. Nee, helemaal nee. niet? ook als ik naar liedjes luister, dan luister ik echt bijna nooit naar de tekst of zo. <laughs> Misschien moet het nog komen, weet je. Nou, ik moet je zeggen, vroeger deed ik het ook niet, hoor. Ik, ik kon helemaal geen teksten meezingen. En jij, Jara, ben je wel into poetry, ja, hè? Ja, dit gedicht ken ik wel, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, ja, maar jij hebt natuurlijk ook wel een, fantastische oma... die een fantastische dichteres is, toch? Ja, dit werd altijd heel mooi voorgedragen door mijn lerares Nederlands. Oh ja? Ja, eh, die, die kende het volgens mij uit haar hoofd weet niet meer zeker. Maar die deed eh, dat gedicht en dat gedicht van Piet Paaltjens over die... Eh, over die, dat huilen op de... gehangenen. Uh, eh, oh, oh, die, oh. Ik, ik weet nog dat ik voor mijn moeder voordrag droeg het gedicht Moeder, ook van Willem Elschot. Hè? En, en dat, <laughs> dat, vond ik altijd zo prachtig. Geen macht die tanden aan uw mond verstrekt... of ooit weer zog in uw borsten wekt. Nou, mijn moeder vond het helemaal <laughs> niet leuk. Oh, goed, nou, jij bent de kleindochter van eh, Judith Hertzberg. Een van de dichteressen die ik ontzettend eh, bewonder, ook toneelschrijfster. Eh, wat gaan we verder nog doen? oh ja, nog eventjes de website, www.adelinevanlier.nl. Kan je podcasten, kan je zelf ook dingen terugkijken, luisteren. Je kunt ook mailen naar hetgoedeleven.kro.nl. Kun je me bevrienden op Facebook, Adeline van Lier. Daar zet ik dus ook alle... Ik heb net een foto van ze gemaakt, dat moet ik... Uh, dan moet ik dadelijk uh, eventjes erop zetten op Facebook. Uh, eh, je kan twitteren via n8vh Goede Leven. En dat was het. Dus ik zou zeggen, nog maar een liedje. Oké. Okay. Ja? Looking down from my bedroom window, you make me wanna jump down. into your arms. Since you've gone, I realize no other boy or man can match all of your charms. To bike to your place, I will bite my legs off. You make me wanna jump all the red lights. Since you've gone, I only dream you, babe, so I try to sleep both days and nights. For I cannot wait to see you. I cannot wait. die, die eh, bij mij komen zitten, hè? Dus, Oké. Want dan ga ik jou eventjes een beetje eh, het een en ander vragen. Oh. Ehm, volgens mij, Joop, kan ze bij die microfoon, hè? Lijkt me wel, ja. Aan nou, die arme jongens. Ja, het is een beetje klein hier, hè? Jara. <laughs> Ja. Dus je, even... Oh, je moet het even... Ja, ze zit zichzelf ook nog eh, te filmen. Ik, ik, oh ja, ik kan jou natuurlijk gewoon zo horen. Ja? hoef geen... nee, je hoeft geen... Je hoort mij toch? Ja. Nou, ja. Nou, dit hele clubje komt eh, uit Den Haag, hè? Ja, jij dus oorspronkelijk niet, maar... eigenlijk komen we allemaal niet uit Den Haag. Maar studeren we er wel allemaal op het moment en wonen we daar. Ja, want je zit op het conservatorium? Ja. Maar dat was niet je eerste keuze hè, na de middelbare school? Nee, of, het was misschien eh, iets waar ik wel van droomde... maar ik dacht, dat gaat, dat gaat toch niet lukken. Het was een beetje... Ja, want zingen was, was er wel altijd al van heel jongens af aan? Ja, ik, eh, ik geloof dat ik altijd wel heb gezongen. En liedjes heb zitten, zitten zingen, in mijn eentje ook vaak. En... Eh, ook, ook, liedjes die je zelf verzonnen? Of had je dat ja, ook al? nee, ik zit nu opeens te denken dat ik... Ik geloof dat mijn ouders vertelden dat ik soms uh, hele lange liedjes aan het zingen was. In, mijn, in mijn eentje, ergens in, de, in het huis of zo. Ja. Ehm, maar daarnaast was ik gewoon ook geïnteresseerd in een hele hoop andere dingen. En ik dacht altijd van ja, zingen dat is natuurlijk gewoon heel leuk. Alleen... Eh, ik doe ook dit of dat. En, dus ik ging naar de middelbare school ook, dacht ik... ja, dat, dat consultorium, dat, het, zal wat te moeilijk zijn... of het is allemaal vast heel competitief daar. of, of, of, of, of misschien haalt het wel mijn plezier in muziek maken ja, ja. weg. Ja, ja. en, en moet ik heel goed zijn en dat ben ik niet. zoiets, dacht ik. Dus toen dacht ik, hé, hey, wat ik ook heel leuk vind is, is filosofie en, en, en allerlei dat soort dingen. En, dus dus ik dat studeren. Heb je dat ook afgemaakt? Ik heb de bachelor afgemaakt. Maar mijn hele familie vraagt nog de hele tijd... Jara, ga je de master nog afmaken? Dus <laughs> ik moet dat nu zeggen als jullie luisteren. Ja? Misschien ooit. Dat zeg ik dan <laughs> altijd. ja, maar waarom zou je? Ja, omdat het wel... Ik was ermee begonnen. Ik was met, de, met de onderzoeksmaster begonnen. En het was heel erg leuk. Het was ja, want wat was je onderzoek? Ehm, ik wilde gaan onderzoeken. Jezus, wat was het? <laughs> Het voelt nu alweer zo lang geleden. Ja? Nee, ik wilde geloof ik ehm, eh, heel veel Merleau-Ponty gaan lezen. En eh, ik had daarvoor, was ik met taalfilosofie bezig geweest. Wie, wie wilde je lezen? Eh, dat is Maurice, Maurice Merleau-Ponty. Ja? Het is een Franse fenomenoloog. Ja? Ehm, vertel eens, wie is dat? Wat is dat voor iemand? Oh, God. Um, ehm, het <laughs> is helemaal zijweg, maar dan ik ben geïnteresseerd. dat eh, ja, laten we zeggen, de fenomenologie uh, eh, ontstond een beetje in Duitsland. Door Husserl en eh, Heidegger is een hele beroemde. maar er was in Frankrijk ook een beetje zo'n stroming. En Merleau-Ponty was wel heel leuk, want die had volgens mij medicijnen of biologie gestudeerd. En die kwam dus eigenlijk uit een hele natuurwetenschappelijke hoek, de filosofie binnen. Ehm, en had juist daarom ook weer een heel bijzonder perspectief op, op deze filosofische stroming. Ja. ja, ik kan me voorstellen. Ze zeggen van, eh, doe die master toch nog maar een keertje. <laughs> maar goed, eh, uiteindelijk heb je die stap gewaagd. Ben je naar het consortium gegaan. En waarom Den Haag? Oh, dat is simpel. Daar ben ik aangenomen. Oh. <laughs> Hoe zou je er meer geprobeerd? Ja, ik had er meer geprobeerd. Oké. Ehm, en ik, ik, ik, dacht altijd dat Den Haag alleen maar eh, klassiek... Uh, maar die hebben dus ook meerdere afdelingen. Ja, ze hebben, ze hebben geloof ik sinds een jaar of tenminste 20 jaar, denk ik, oh. of zo, hebben ze een jazzafdeling. Oh ja, ik ben al een tijdje weg daar. Oh nee, nee, God, <laughs> nee, ik weet het ook niet precies. Ik dacht, Jimmy weet het misschien wel. Ja. En, ehm, maar ik, mij werd de hele tijd eh, gewaarschuwd. Mij werd gewaarschuwd. Ze hebben mij de hele tijd gewaarschuwd. Ze zeiden, dat is wel heel erg een school, zeiden ze altijd tegen me. Maar ik werd er aangenomen en eh, ik dacht, nou, ik ga het toch proberen. Ja. En is het je meegevallen? wat. De... Nou, je dacht competitief en, alle oh, plezier in mijn muziek gaat weg. En, eh, Ja, heel erg. Eh, het is echt... Ehm, en misschien is het ook Den Haag. Want het kan best dat andere conservatoria wel wat dat competitieve, nijdige hebben. Maar in Den Haag is het... Eh, ten eerste, de jazzafdeling is heel erg internationaal. Zoals dus je merkt, mijn band is voor het grootste deel buitenlands. Ja. En ehm, iedereen komt uit een soort vreemde plek komt opeens in Den Haag terecht. Alleen maar om daar te studeren. En dan is... Eh, ehm, iedereen staat ook heel erg open meteen. Van, oh, wie ben jij en wat doe je? En zullen we samen gaan spelen? En dat is een heel andere sfeer dan... Wie ben jij en ben ik beter dan jij? Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Maar eh, nee, ik, vond het, ik vind het een heel prettige sfeer daar. Ik vind het heel gezellig. En, eh, wat, wat, wat, jij doet is, is jazzy pop eigenlijk, hè? Het, is, het zijn echt wel, ook wel een beetje popliedjes. Ja, ik probeerde inderdaad een term voor te vinden. Nu hebben we twee... Ja, ik vind het wel, dit was zeker popje. Ik heb ook wat liedjes die wat meer folk zijn. Ja, ja. En ook wel liedjes die echt meer jazz zijn, maar die gaan we vanavond niet spelen. Waarom niet? <laughs> nou, dat kan eigenlijk best. We kunnen er best eentje spelen als je wil. Nou ja, dat vind ik we ook hebben, leuk. We hebben zeven gepland. Ja? Maar eh, als, het te, als het tekort is, dan kunnen we nog best een... Uh... <laughs> Wat meer jazzy nummers spelen. Ja. Hey, eh, waar, komt die muziek? Is, dat, is iemand in jouw familie al muzikaal? Is, zit dat er ook in? Mijn vader is eh, heel muzikaal. Althans, zie is er ook nooit iets mee gaan doen. Die is een, een, psychiater. Maar die, eh, die speelde altijd op de gitaar. Zat iets te tokkelen en te zingen. En toen is hij de traditie begonnen voor onze verjaardagen een liedje te schrijven. Ach. En elke verjaardag kregen wij dus een liedje, mijn, ik en mijn zus. Ach. En ehm, op een gegeven moment heb ik het overgenomen. Of hebben wij het overgenomen. Zijn we eerst covers gaan spelen, maar dan met eh, eigen teksten. En toen uiteindelijk ben ik zelf gaan schrijven. Dus het komt eh, eigenlijk allemaal door je vader, door die... Ja, ik ben bang voor wel. <laughs> en wat voor liedjes waren dat dan? Het waren hele leuke, schattige liedjes die altijd heel persoonlijk waren. dan eh, ging het over iets wat je het afgelopen jaar had meegemaakt of gedaan. En dan had hij helemaal zelf de eh, eigen melodie, ritme, tekst, alles. Dus... Uh, oh, wat zoet zeg. Ja. Hey, en dat schrijven, dat, ik bedoel, dat is best wel bijzonder. Het is allemaal eigen materiaal wat je hier vanavond doet. Ehm, ja. Het is, het is heel leuk om te ontdekken dat wat ik schrijf dat mensen dat ook met me willen spelen. Dat, dat vind ik zo fijn aan mijn band. Dat die eh, <laughs> dat ook aanmoedigen. Jij begint op de gitaar, je, hè, je bedenkt je hele melodie. Mhm. En dan, zij vullen het voor zichzelf dan in? Die partij die, eh, zoals hij, eh, Casper net op de, de sax speelde? Dat ja, ja, zeker. Vooral Casper doet dat helemaal zelf. De, nee, we, we, we natuurlijk in, in repetities kom ik dan met alles aan en dan laat ik het horen. Of soms ontwikkelt ik het eerst met Jimmy en Giovanni alleen. heb ik met een aantal nummers gedaan. En soms neem ik gewoon het hele gitaar mee laat ik het horen. Of ik neem akkoorden, eh, eh, sheets mee met de melodie en akkoorden. En dan eh, inderdaad komen ze met dingen. Zij vullen het in Ze vullen het in, maar daar kan ik natuurlijk ook nog wel... heb ik ook nog wel wat over te zeggen. Je zegt, ja, dat is leuk, maar ik vind het toch een beetje... Nee, wacht even. Ja, En, en zij op hun beurt ook weer over wat ik doe. Ja, ja. Niet zo, niet zoveel bassen. Of, ik weet niet, dat zei Christel het laatste tussen. Oké, nou goed. Hey, nou, nog een nummer horen. Want ik zie de Time Flies. Ja, ik ben eigenlijk ook heel nieuwsgierig naar die jongens, maar... Uh, Joop, ik heb helemaal geen eh, microfoon, echt geen losse microfoon. Kan ik niet naar ze toe, hè? Zullen we dat nog doen of zo? Goed, zij zet weer een cameraatje aan. Wacht even, er komt Joop. Uh... What are we playing? Oh, leuk. <laughs> Is dat een idee, Joop? Zal ik dan die, die, die microfoon? Of? Nee, deze. Oh, deze, ja. Kijk, dan kan ik dadelijk ook naar jullie toekomen. Ik ben nog niet gaan beginnen, want nu is Joop hier. <laughs> ja. Oh, wacht eens. Zal ik dat doen? Dat kan ik wel doen. Dan kan jij weer terug. <laughs> Hè? Een hele lange snor. Oh, die zit. Kijk of het allemaal lukt. je mag, je mag, je mag, oh, natuurlijk. Okay. Jij, Oké. Eh, ik ga eventjes eh, eh, vragen. Doe dit? Ja, dit. maar dan ga ik even naar uh, Gio mijn doen. Giovanni. So you're from Ecuador. Yes. what brought you to, to The Hague? Ah, well, it's a long story, but um, The Hague has a reputation for a good school for jazz internationally, oh, and especially for double bass. So I met uh, a bass player for, from Luxembourg that studied there, and then I started to uh, research a bit about it, and I decided to apply, and they accepted accepted me, so I came. Okay, and now you're in your third year or what? Fourth year. Fourth year. Yes. Yeah. And then you, you return or, or you stay here? what are your plans? Uh, I'm planning to stay for a little longer. Actually, I'm uh, I'm uh, planning to do a master's study, so it would be two more years, and then. Okay we'll see what years. happens. Yes. How's the jazz scene in Ecuador? It's small but very interesting, I would say. Yeah. Because we have many influences from many from many different countries, like the bigger countries in South America and jazz and uh, other kind of stuff. So it's very eclectic and interesting at the same time. Yeah. It, do you also play in other uh, formations, other bands? Uh, yeah. Well, jazz musicians, we're used to play with yeah. many different bands uh, especially with people from the conservatory. I think I played with most of them, at least the, the ones in the, my generation. I think I played with everyone in different situations. And, and with Yara, you, you also did uh, things like uh, uh, Ecuadorian uh, folk songs? We've done uh, one Ecuadorian song, yeah. and we've done some other. Hoe ging die ook weer ongeveer? Eh, oh no, no, het Um, Oké, okay, um, ehm, Moet ik... Amar sin esperanza es dar el corazón con todo el alma, porque siempre da amarte. Oh, mooi, leuk. Oh, dat is goed zeg, je kan alles. hey, en Christos, so you're from Cyprus. Ja, ja. How's your family? <laughs> ja, wordt... Oké. Okay. Okay. Ja, ja. wat zeg je? Wat zei je, uh, eh, Jara? dat het uh, niet om te grappen over te maken is, geloof ik. Nee, nee, no, it's not, not, not to make jokes about. No, no, no, no. Eh, no. No, it's, it's difficult. Um, I, I, uh, she, she wrote me a little bit about you, you guys, and um, in, Cyprus it, it is so that after high school you you uh, you have to go to the army. Exactly. Yeah. yeah. You have to do two years army normally. And so you did that, but then you were a musician in the army too. Yeah, yeah. The second year I was in the the music band of me. Yeah. And what made you uh, come to, to, to The Hague? Is it also the reputation of the school? It's a lot of friends of me study here before, so they told me like uh, good words about the scene here. That's nice, so, I came also. And you're also now in the fourth year? Yeah, exactly. And you're planning to stay or going back to your family? Yeah, I'm going back probably. uh, <laughs> yeah, maybe I stay a bit longer, but then I'll go back. Yes. Okay. And here we have Denmark. Yes. So, and tell me why why Holland? Well, they have a very uh, good saxophone teacher in The Hague here, oh, uh, okay. uh, John Rocco, and I was fortunate enough to get him from my first year. Uh, so, it was. Uh, I'm satisfied with my trip here so far. Yeah. Uh, and, what about The Hague? It's my it's my hometown. So, what's nice about The Hague? It's nice here. There's a lot of there's a lot of jazz music here. uh, you can go out every night and go to at least one concert and jam session. In The Hague? Uh, yes. Okay. Uh, so there are a lot of nice little places to go to. All right, Okay. Goed, ik ga... Nou, en eh, Jimmy? Jij bent de Benjamin, hè, geloof ik? Eh, ja, volgens mij wel, ja. <laughs> oh. Nou goed, dus jij kan, jij kan eh, wel ver, vergelijken met de rest van Nederland. Dus die opleiding in Den Haag, vertel eens. Nou, ik ben daar ook heen gegaan voor de leraar zit een, eh, een jazzmaster, Erik Ineke. Ja? En eh, ja, ik wil gewoon heel graag les van hem. En eh, ook de andere leraren, Steven Kruger en Joost Patokka. Die sprak mij ja, heel erg aan. En ja, vandaar dat ik daarheen ben gegaan eigenlijk. Ja. Zit, en zit je nog in meer bandjes dan met jaren? Ja, wat Giovanni zei, heel veel projecten hier en daar. Sommige duren lang, sommige zijn kort. soms maar één optreden, soms is het een toertje of zo. En, verschillende dingen, ja. Hey, is het bijzonder, een, zingende drummer? Eh, is het bijzonder? Ja, misschien moet jij dat zeggen, ik weet het niet. <laughs> ik nou, probeer mijn best te doen in ieder geval. Komt het veel voor dan op het consortium? Nee, niet op het consortium. maar nou, de band heeft een zingende drummer. Maar goed. Ondertussen zit Jara eh, bloedig te stemmen. Ben je zover? Het is niet een eh, super... Of moeten we een plaatje draaien? Nou goed, terwijl jij doorstemt, moet je dan even vertellen... Eh, eh, die dame die we gaan draaien. Ga, oh, Carmen. Ja? Ja, dat is een, een groot eh, idool van mij. Dat is, ehm, dat is misschien een, reden waarom ik jazz ben gaan zingen. Na natuurlijk Billy Holiday en Ella Fitzgerald is, was het Carmen Grady die echt liet zien hoeveel plezier je kan hebben tijdens het zingen. En dat hoor je volgens mij heel erg in het nummer, hoeveel plezier ze heeft. Ze is ook aan het zingen, zegt Ehm, ze spreekt zelfs haar gitarist aan in het nummer, Joe Pass. I only have eyes for you, Joe Pass. Want hij speelt op dat moment iets heel leuks of zo. En dat, dat, dat, spat er vanaf, volgens mij. Het is een live, live optreden. Oké, dat plezier. Laat horen. Yeah, we will change it tonight. don't know if it's cloudy. McRae. Ja, echt fantastisch. Mooie foto's. Ik heb ook eh, op internet even gekeken. Mooie vrouw was dat. Eh, maar Jaren staat weer klaar. Jara Holdert en haar band. Maar eerst gaat ze nu een solo doen. Nieuw nummer. Helemaal nieuw, Jara? Ja. Ja. Ja. ja. Kan je me horen? Ik hoor mezelf nog niet zo goed. Maar... Hij, staat, eh, hij staat heel zachtjes, Joop. Joop Scholten doet de techniek. <laughs> Gitaar is heel goed te horen. Daar ben ik heel blij om. Dat is fijn. <clears throat> Zal ik gewoon beginnen en dan kijken? When I left you, I found myself someone to leave me. When I lied to you, I found myself someone who would receive me. When I hurt you, I found myself someone to hurt me twice as much. I don't deserve you. ik, uh, ik hoor zoveel gitaar en zo weinig zang dat het... Ik, ook. Eh, eh, ik weet niet of dat het heel... ook is, maar je moet Ik, kan, ik, kan, ik kan het echt mooier zingen als ik dat... <laughs> ja, ja, misschien moet je, moet je koptelefoon afdoen. En moet je dat gewoon puur, moet je gewoon akoestisch... want ik hoorde ook dat die snaren heel erg... Nou, dat is jouw manier van spelen. Oh. Nee, dat je dus je snaren zo heel erg steeds... Oké. Nou, goed. Ik haal hem er wel af. Doe je koptelefoon even af en dan hoor je jezelf... Eh, Oké, doe het nog een keer. When I left you, I found myself someone to leave me. When I lied, To you I found myself someone who would deceive me. When I hurt you, I found myself someone to hurt me twice as much. I don't deserve you. fled my past life for fear that someday I might have to face you. In this new life, I'm acting as if someone could replace you. In this new life, I'm telling everyone you weren't right for me. but I can't fool me. And I will forget the cape that was your old brown bathrobe, and I will forget And I will forget how you took your brush and up straight and painted notes into the air. And if I do, forget me too. I won't call you, for hearing you might suddenly confuse me. I won't call you, you might just say that it was good to lose me. And to hear you, it will make me want to hold you to the end of time forget about me. And I will forget how I held you through your old brown bathrobe, and I will forget the hints of sky and And if I do, forget me too. When I left you, I found myself someone to leave me. When I lied to you, I found myself someone to not believe me. When I hurt you, I found myself someone to hurt me twice as much. Forget about me. Yes, ja. Mooi. Um, ik, ik zou jullie willen vragen of, eh, of je ook een tuentje wil maken. Dat vraag je iedereen die hier optreedt. Vind je dat moeilijk? Of, eh, wat, wat voor een tune? Nou, gewoon, want dit is de Nacht van het Goede Leven eh, met Adeline. Moet ik een voorbeeldje laten horen? Heb je een voorbeeldje bij de hand? Joop zit even te kijken. Heb je iets? Welke hebben we daar staan? I cannot play any chords right now. Like, maybe we can do... Um, Maybe we can do the some kind of uh, turnaround or something. Or, just the thing of cannot wait. Ja, gewoon dan neem je een bestaand nummer en dan doe je eventjes gewoon... Eh, ja, de refrain of cannot wait. Want dan draai ik jullie heel vaak en dan zeg ik elke keer... dit is jaren 100 in haar band. <laughs> Oké. Okay. Then eh, I cannot play guitar now, so you have to... Nee, zet je me in opnamestand, Joop? Nog niet dus. We, we spelen het wel een paar keer. Ja, doe maar een paar keer. Dan, eh, dan knippen we het mooiste eruit. One, two... Oh, de piano heeft geen geluid. Piano heeft geen oh, geluid. Ah, nu heeft hij het. <laughs> One, two, three, uh. niet open. Nou, volgens mij hebben we hem al. Ja, toch? Oké, goed. goed. Nou, dan kan je weer lekker met je eigen nummers door. Ja. <clears throat> dit is de... Ehm, dit liedje heet Baby Won't You Please. fly away. And you would have to leave me far down on the ground. And I said, if you want to go, be free, you just go, be free. Cause I don't Baby, won't you please? Eh, ja wat ik nou eigenlijk zo leuk zou zouden jullie, kan je niet toch nog eens een lekker jazznummer doen? Oké. Ehm, come up the stairs? Yeah? Something more jazzy? I, I would love to hear that. Ja. of niet? Of heb je daar iets als je er zin in hebt, hoor? Ja, dat is prima. B-flat minor. Okay. Oh, One, two, one, two. Come up the stairs one last time. I'll let you inside. And let's sit on my couch one last time. Where we sat that first night. You say you can't just let me go like that this whole thing just seems bizarre. How could I've let it come this far? Baby, come up the stairs one last time. I will answer the door. Didn't expect you at all this time. You never did that before. Now you show me how much I meant to you. Just when I've said goodbye, you come back here asking me. I won't be at the window. our emptied out hearts. Let's not speak of the past now and all that we've been through. We bought this bottle on a good day. the window. But if you go in a while, close the door with a smile, then turn, but don't look cause I might be at the window. lieve, lieve Jara, het is, eh, we hebben nog een half minuutje. Ik heb een half minuutje om jou ontzettend veel succes te wensen. En dat jullie van de zomer heel veel mogen optreden. Mensen, boek deze band, Jara Holdert en haar band. En eh, bedankt dat je er was. Oké, het was heel leuk dat we mochten zijn. Oké, goed.